Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn opnieuw minder coronabesmettingen. Het RIVM meldt er vandaag 4.695. Het zijn er zes minder dan gisteren. Het aantal coronabesmettingen daalt de laatste tijd wel flink. En daardoor kunnen musea, bibliotheken, bioscopen en zwembaden waarschijnlijk ook weer open, zegt minister De Jonge volgende week eh, is mijn verwachting eh, dat we de versnelling zoals we die hebben ingezet eh, vorige week... dat we die, zoals aangegeven ook, en die zouden maar twee weken duren... zodat we die kunnen beëindigen en weer teruggaan eigenlijk naar het 13 maart pakket. Dus het pakket eigenlijk dat we hadden, die gedeeltelijke lockdown zoals we die hadden. U gaat er dus vanuit dat de musea bijvoorbeeld volgende week wel weer open kunnen? Ik ga er vanuit van wel. Er komen voorlopig ook geen nieuwe regionale maatregelen in regio's waar de besmettingen hoog waren, zoals een avondklok. In Valkenswaard is vanochtend een weg afgesloten vanwege een enorme plas plakkerige limonade. De kratten kruidenlimonade van het merk Almdoedler vielen van een vrachtwagen en heel veel flessen vielen aan diggelen. Waarschijnlijk ging het mis toen de chauffeur een rotonde nam. Midden in de stad Utrecht is een skelet gevonden. De straat wordt daar aangepakt. Deze bouwvakker vond de botten ineens. Dagelijks kost wel waar je, je iets vindt in de grond natuurlijk. Maar zo'n eh, heel skelet hebben we nog nooit gevonden. waarschijnlijk komt het skelet uit de 17e of 18e eeuw. Maar het ligt wel op een opvallende plek, zegt de archeoloog. Hier heeft nooit een kerk gestaan, er heeft nooit een klooster gestaan, voor zover we weten. En iedereen werd ook in de 18e eeuw bij een kerk begraven. Dus waarom ligt hij of zij op deze plek? Geen flauw idee. Er wordt nu onderzoek gedaan waarom het graf daar ligt en of het een man of een vrouw was. Het weer, steeds meer bewolking, trekken ook wat buien over het land. Morgen waarschijnlijk droog, maar wel weer veel wolken. Het wordt maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. In de kop van Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor.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 In alle regio's gaat het de goede kant op. Daarom zijn een avondklok en het sluiten van de middelbare scholen niet nodig. Bibliotheken, bioscopen en musea kunnen volgens minister De Jonge volgende week weer open. En Jorginho Wijnaldum is de komende drie interlands van het Nederlands elftal de aanvoerder van Oranje.